Herman Vriend met het NOS Journaal. Extra miljard is wendbaar. Premier Rutte zei dat op de eerste dag van de Eurotop in Brussel. Maar het definitieve besluit om geld over te maken is nog niet genomen... omdat Griekenland nog niet aan alle voorwaarden voldoet. Het Griekse parlement moet nog instemmen met verregaande bezuinigingen. Rutte denkt dat het nieuwe hulppakket ter waarde van zeker 85 miljard euro er dan zal komen. Om de Grieken op weg te helpen krijgen ze 1 miljard euro aan Europees geld sneller betaald. De olieprijzen dalen nu de Verenigde Staten en een aantal andere westerse landen een deel van hun strategische oliereserves op de markt brengen. Door het grotere aanbod dalen de prijzen, wordt energie goedkoper en krijgt de economie mogelijk een impuls. Een andere factor die een rol speelt bij de prijsdaling zijn de tegenvallende groeicijfers in de VS en China. Dat olie zo duur was kwam vooral door de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daardoor viel de productie tegen. De kosten van de verwoestende aardbeving en tsunami van afgelopen maart in Japan komen lager uit dan gedacht. Volgens de Japanse regering komen ze uit op 147 miljard euro. Eerder werd rekening gehouden met maximaal 218 miljard. Waarom de kosten lager uitvallen is niet bekend. Bij Arnhem is de internationale trein naar Kopenhagen gisteravond ontruimd geweest. In een toilet werden twee pakjes gevonden die met een draad verbonden waren. Het onderzoek van de explosieve opruimingsdienst bleek dat er marihuana in de pakjes zat. Een man die zich verdacht gedroeg is aangehouden. De trein heeft urenlang stilgestaan. Bij een ontploffing in een woonhuis in Berg aan de Maas in Limburg zijn drie zwaar gewonden gevallen. Het zijn een moeder van 33 en haar twee kinderen van 13 en 10. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Het weer, buien, vanmiddag in het westen droog en zonnig.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 Vandaag gepresenteerd door Peter den Boer en Fred Kroonsberg aan de knoppen na Lionel Hampton is het natuurlijk heel mooi om iets te laten horen van Bix Beiderbecke. Bix die samen met Louis Armstrong een van de meest toonaangevende trompetisten is geweest uit de jazzgeschiedenis. In tegenstelling tot Louis Armstrong is Bix eh, slechts 28 jaar geworden, maar heeft onwaarschijnlijk veel eh, gepresenteerd, gepresteerd, gecomponeerd en op de plaats gezet. Zoals ehm, het volgende nummer wat ook een typisch Biggs nummer is. Singing the Blues. This is how we spend each day May, June and July Sunning in our birthday suits Eating that forbidden fruit It's like perpetual are sleeping in the shade Guess we really got the blue up with summertime haar, van haar repertoire, eh, een, nee, die haar repertoire heeft gebaseerd op eh, haar eh, bewondering voor Billie Holiday, waarover straks meer. Gaan we nu luisteren naar Stan Getz, de man die wordt genoemd in de jazzwereld als de sound, omdat hij zo bijzonder op zijn tenorsaxofoon speelde een van de weinigen waarvan wordt gezegd dat hij een negro sound had. En we gaan nu luisteren naar het nummer How Long Has This Been Going On? Making Believe, Ella Gerald en de Inkspot. Ik weet eigenlijk nooit als je deze twee deze twee in combinatie hoort. Of je het nou eerst over de Inkspas moet hebben als een geweldige groep of over Ella. In ieder geval een geweldige combinatie. Gaan we nu luisteren naar een andere combinatie. Fris en, eh, fris en fruitig. Hannah Richardson en Phil Flanagan met een combo I Got The Sun In The Morning. taking stock of what I have and what I haven't. What do I find? The things I've got will keep me satisfied. Checking up on what I have and what I haven't. What do I find? A healthy balance on the credit side. Got no diamonds, got no pearls Still, I think I'm a lucky girl I got the sun in the morning and the moon at night Got no mansion, got no yacht Still I'm happy with what I got I got the sun in the morning and the moon at night Sunshine gives me a lovely day Moonlight gives me the Milky Way no checkbooks, got no banks Still I'd like to express my thanks I got the sun in the morning and the moon at night And with the sun in the morning and the moon in the evening I'm alright lucky girl I got the sun in the morning and the moon at night Got no mansion, got no yacht Still I'm happy with what I got I got the sun in the morning and the moon at night Sunshine gives me a lovely day Moonlight gives me the Milky Way Books got no banks Still I'd like to express my thanks I got the sun in the morning and the moon at night And with the sun in the morning and the moon in the evening I'm alright I get no kick from champagne alcohol It doesn't move me at all So tell me why should it be true That I get a kick out of you Some like the bop type refrain I'm sure that if I heard even one riff It bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick Though it's clear to me You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me, you obviously do not adore me. I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky get a kick, yes, I get a kick out of you. Goede wijn behoeft geen krans, zeggen we altijd. Dit was natuurlijk Sinatra, Frank Sinatra, I got a kick out of you. Ik probeer in elke uitzending eh, ook veel Nederlandse jazzmuziek te draaien. Omdat wij in Nederland, zeker uh, in Europees verband gezien, eh, heel veel goede jazzmuzikanten hebben. Er is een cd uitgekomen, een tijd geleden al, de Young Dutch Jazz Cats. En daarin spelen heel veel jonge muzikanten, waarvan een groot aantal allemaal als solist is opgetreden in gebouw De Krocht. In de eh, jazzmuziek middagen. Eh, er is nu, een, heb ik een, hier een opname van eh, de Young Jacks, Jazz Cats, Peter Bates piano, Maris Bates bas, Niels Tausk flugelhorn, Peter Poiker alt saxofoon en Joost Patochka drums on the street where you live. Woody Herman. En ja, Woody Herman met zijn big band Caledonia. Woody Herman die eh, heel veel jaren een big band geleid heeft. Voornamelijk groot werd in de jaren 40, 50, begin 60. Toen een tijdje allerlei dingen gedaan heeft. En in de jaren 70 weer eh, opnieuw begon. Toen had hij ondertussen zijn 40 jaar jubileum gevierd. Hij is eh, de, een hele tournee heeft hij gemaakt in de jaren 70 met Frank Sinatra. En zijn muziek is eh, ons eh, nagelaten. Hij is zeer groot geworden in de muziek. Hij heeft vele prachtige dingen gedaan. Een schat aan muziek. Wat hij niet goed gedaan heeft is zijn financiën beheerd. Want... in de laatste jaren van zijn leven, toen hij al ziek was, kwam de Belastingdienst en heeft hij zijn huisjesbezittingen allemaal ehm, af moeten staan aan de staat. Maar hij heeft eh, prachtig gespeeld en mooie muziek gemaakt. Dan nu is heel anders. Wij draaien regelmatig van Stefan Grappelli. En dan doen wij dan eigenlijk in de stijl van Hot Club de France. Dat Grappelli natuurlijk ook andere dingen gedaan heeft, is misschien voor veel mensen niet zo duidelijk. Ik laat nu een stuk horen waar hij eh, eigenlijk een beetje in de een behoorlijke zijsprong maakt in de modernere jazzmuziek. Eh, heel aardig een, een, eh, een, een, een eh, toonbeeld van Grappelli aan een heel andere kant. Daar zit ook onder andere een Fender Rhodes piano bij en een elektrische bas. En het nummer Uptown Dance. Town Dance, waarin Stefan Grappelli, zich eh, van de andere zijde laat horen, nemen we afscheid van het eerste uur. Maar na het nieuws zijn we graag weer bij u terug voor een vol uur jazz op ZFM met Peter de Boer en Fred Kroonsbeer.